Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is op dit moment te makkelijk om met een vals diploma aan de slag te gaan in de zorg. Dat zeggen de inspecties. Vooral in de wijkverpleging, verpleeghuizen, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg wordt er gesjoemeld. De onderwijsinspectie maakt zich zorgen. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat iemand die hen helpt ook echt bevoegd en bekwaam is en de kennis en kunde heeft. En eh, wij zien dat, uh, dat dat dus echt risico's zijn dat dat niet het geval is. Ook de demissionaire ministers die erover gaan maken zich zorgen. Ze willen dat diploma's van ZZP'ers of uitzendkrachten in de zorg goed worden gecontroleerd. Ook moeten opleidingen beter controleren op examens en stages niet zomaar goedkeuren. In het Zuid-Hollandse Wallingsveen zijn vanochtend twee huizen verwoest door een brand. Het vuur brak uit op een van de daken waar zonnepanelen lagen. De bewoners konden op tijd hun huis uit en raakten niet gewond. Dat geldt ook voor de huisdieren. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan. Een oud-nazi van 99 krijgt toch geen straf voor wandaden in een Duits concentratiekamp. De oud-SS'er was in de Tweede Wereldoorlog kampbewaker... en zou hebben meegeholpen met het vermoorden van ruim 3000 gevangenen. Vorig jaar werd de man aangeklaagd, maar het onderzoek blijkt dat hij er te slecht aan toe is om voor de rechter te komen. En hoor of zie je een Limburgs woord en heb je geen idee wat het betekent? Vanaf vandaag kan je het opzoeken via Google Translate. Het techbedrijf heeft 100 nieuwe talen en dialecten toegevoegd aan de vertaal-app. Waaronder dus ook het Limburgs. Een verslaggever van L1 zocht uit of mensen het ook gaan gebruiken. Zou jij Google Translate gebruiken om af en toe Limburgs woordje te leren? Ik doe het eh, bij school sommige keertjes. There are also people who don't speak the dialect obviously, so it's nice for other people to use Google Translate. Would it be handy for you? Yes, it will. Why? Because <laughs> I don't know sometimes if it's German or Dutch. Ja, deze toerist hoort soms het verschil niet eens tussen Duits of Nederlands... en eh, vindt de Limburgse vertaaloptie dus erg handig. Er zijn nu ongeveer 200 talen beschikbaar op Google Translate. Eerder werd Fries al toegevoegd. Krijg je nog het weer. De zon schijnt flink. Later komen er wel wat wolken, maar het blijft overal droog. Het is 26 tot 30 graden.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 Like a break in the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. the chain after you're gone to stay. Lonely nights that come, memories that flow, bringing you back again, hurting me more and more.